Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. YouTube wordt strenger voor video's over vaccinaties. Het bedrijf heeft al tienduizenden video's verwijderd... waar volgens hen onzin in zat over het coronavaccin. En YouTube gaat nu ook video's verwijderen met desinformatie over andere vaccins. Bijvoorbeeld video's waarin wordt gezegd dat je autisme of kanker krijgt van bepaalde vaccins. Verslaggever Nando Kastelein. Omdat ze zien, uit hun data blijkt dat... dat eh, die misinformatie bij coronavaccins overloopt in misinformatie naar ook andere vaccins. Ze zeggen van ja, dat vinden we ook een probleem probleem. Dus daar willen we nu ook eh, strenger op gaan toezien en dat gaan aanpakken. De nieuwe regels van YouTube gelden niet voor video's met persoonlijke ervaringen... of video's die bedoeld zijn om een discussie op gang te brengen. Demonstreren voor de deur van restaurant Waku Waku in Utrecht mag niet meer, zegt burgemeester Dijksma. Er ontstonden ook verkeersonveilige situaties. En de ondernemers in de omgeving die sloten soms uit voorzorg zelfs hun deur. En ja, dat is eigenlijk niet houdbaar. Afgelopen dagen stond de stoep voor het restaurant vol met demonstranten die het niet eens zijn met de sluiting. Waku Waku is dicht omdat er geen QR-codes werden gecheckt. Bij de opnames van Het Jachtseizoen is gisteren iemand zwaar gewond geraakt. Bij dat tv-programma moeten de mannen van Stuk TV binnen vier uur een BN'er te pakken krijgen. Tijdens de opnames van een aflevering met Martin Garrix viel een figurant vier meter naar beneden. Die ligt nu in het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat is onduidelijk, behalve dat zijn toestand stabiel is. Niet bij alle restaurants of kroegen worden fooien eerlijk verdeeld, blijkt uit een enquête van NOS Stories. Sommige medewerkers zien überhaupt niks terug van dat eurotje dat jij extra pins na een rondje bier. Ik werkte in een Italiaans restaurant. Hoe was het daar geregeld met fooi? Ja, dat was eigenlijk niet geregeld. De fooi werd gewoon in de kassa gestopt en daar zag je nooit meer iets van terug. Maar een baas die de fooi zomaar in eigen zak steekt, dat mag volgens arbeidsrechten-experts niet. Het weer nog. In het noorden kan het de komende uren flink waaien. Wel is het op steeds meer plekken droog. Morgen is er af en toe zon en wordt het 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Maarsen en Breukelen 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Veel meer vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Amsterdam Sloten en Roelofarensveen 16 kilometer langzaam rijden met een half uur oponthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding. Op de A10 Noord naar Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 De overige partijleiders zijn vertrokken. In Frankrijk wordt het coronatoegangsbewijs mogelijk nog tot volgende zomer gebruikt. Dat zegt een woordvoerder van de Franse regering. In eerste instantie was de pas tot 15 november nodig... voor een bezoek aan bijvoorbeeld de horeca, theaters en musea. Het is nog onduidelijk of Nederland vijf IS-vrouwen kan terughalen uit Syrië. Minister Grapperhaus heeft nog niet van de Koerden gehoord of die willen helpen. Als het niet lukt om de vrouwen terug te halen... worden de rechtszaken tegen hen mogelijk geseponeerd. Het weer. Vanavond wordt het droger. In het noorden eerst nog veel wind. Morgen af en toe zon en 15 à 16 graden. Ah. Checking out this young lady right here. Baby, you hot. That's where I saw her. I mean, you sexy. Oh my God. I learned to love her. Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. Uh. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello. Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded that know her name. She's a rich girl from the top of the food chain. Loving material things, kinda lonely. Till I met her at the Grammys. 10 mil on a diamond ring. She invites me to spend a day on the jet skis. At first, it didn't mean a thing that she told me. I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She's California, hottest thing in West LA.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 Superstars that know her name. Oh. She's Miss oh. California, hottest thing in West in LA. West LA. House down by the water. By the water. Sells her yacht across the bay. Drives the Marinello. Drives the Marinello. Oh, uh, Hollywood's her favorite Hollywood's scene.